uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ajax heeft in Eindhoven met 2-0 van PSV gewonnen. Daarmee zet Ajax een grote stap richting de landstitel... omdat de Amsterdammers nu 9 punten voorstaan op de nummer 2, datzelfde PSV. In de 35e minuut schoot Henderson de bal bij een vrije trap in de muur... maar Klaassen wist de bal alsnog in het net te krijgen. In de 67e minuut vond invaller Traoré de verre hoek en bracht de stand daarmee op 2-0. Vliegtuigen kunnen vanaf morgen weer landen op de polderbaan op Schiphol. De afgelopen weken kon de baan tussen 10 en 12 niet worden gebruikt... omdat piloten veel last hadden van schittering van naastgelegen zonnepanelen. Dat probleem is nog niet opgelost, maar omdat de stand van de zon veranderd is... hebben de piloten er voorlopig geen last van. In Winterswijk is een geluidsinstallatie op het publiek gevallen bij een herdenking van 80 jaar vrijheid. Drie mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een tank die over de markt reed om de bevrijding na te botsen... trok per ongeluk een stroomkabel mee, waardoor de geluidsbox viel. Na meerdere keren uitstel is in Noorwegen een raket gelanceerd... van het Duitse bedrijf Isar Aerospace voor een testvlucht. Na ongeveer 30 seconden stortte de 28 meter lange raket in zee. Volgens het bedrijf is er toch sprake van een succes... omdat er veel gegevens zijn verzameld voor volgende vluchten... Uiteindelijk moeten de zogenoemde spectrumraketten satellieten naar de ruimte kunnen brengen. Verschillende landen hebben al belangstelling getoond voor lanceringen vanuit Noorwegen... om als alternatief te hebben voor lanceringen vanuit de VS... zoals die van het bedrijf SpaceX van Elon Musk.